Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het UWV e heeft jarenlang te veel uitkering gegeven aan tienduizenden mensen die zijn afgekeurd. Dat schrijft het Parool. Volgens de krant waren er intern allerlei waarschuwingen dat het niet goed ging, maar deed het UWV e daar niks mee. Het gaat om de via die krijg je als je langer dan twee jaar ziek bent of niet kunt werken. Er zou een strenge keuring aan vooraf moeten gaan, maar volgens het parool maakte het UWV e daar een potje van, waardoor de bedragen vaak niet klopten. De mensen die te veel via uitgekeerd Haven hebben gekregen, hoeven dat niet terug te betalen. Het Openbaar Ministerie eist 10 weken cel en een gebiedsverbod tegen een man die onder meer het monument voor de gedode Nicky Verstappen zou hebben beklad. De man uit Heerlen is al vaker veroordeeld voor het vernielen van dat monument. Volgens het OM kiest de man er bewust voor om objecten te bekladden die verbonden zijn aan zaken van kindermisbruik en kindermoord. Het regent gouden plakken in Parijs. Niet alleen dressuur-Amazone Demi Harkens werd Paralympisch kampioen. Ook hebben de wielrenners keihard toegeslagen op de tijdrit met vijf keer goud. Waaronder Tristan Bangma. Daar komen ze. Daar komen Terschuren en Fransen. Momenteel tweede tijd. Tristan Bangma. Ja, hij haalt het. Bangma met Patrick Bos voor hem. Winnen met 12 seconden voorsprong op Elide Carvalho en Mikael Guichard. Vrijdag hoopt Bangma te gaan voor de Tristan's Triple. Geïnspireerd door de hattrick van Harry, Harrielle bij de Olympische Spelen deze zomer. Het is vandaag trouwens de succesvolste dag van Nederland, deze Spelen. Waardoor we zesde staan in het medailleklassement. Dan nog het weer. Vanavond droog en bewolkt. Het is 19 tot 23 graden. Morgen wordt het zonnig in het noordoosten. Grijs met kans op een bui in het zuiden. En het is dan 25 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is veel vertraging in de regio Noord-Holland rond Amsterdam. Langs De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Oudekerk en Amsterdam op Koude. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Er is maar één rijstrook open... A4 van de Haag naar Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Een half uur vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knoop het en knoop het Beverwijk. Een half uur oponthoud door een ongeluk.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 Ze zeggen dat opnieuw wel is geluisterd naar de luchtvaart, maar niet naar de bewoners. Minister Faber stopt op 1 januari met het financieren van de zogenoemde bed-bad-broodopvang... voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze wil dat ze vertrekken. Het is niet duidelijk of de gemeente met zo'n opvang die nu zelf gaan betalen. En Quincy Promes gaat voetballen bij United FC in Dubai. Maar hij mag daar het land niet uit. Hij is veroordeeld voor een steekpartij en voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel... en mogelijk wordt hij uitgeleverd naar Nederland. Het weer, bewolking en lokaal nog wat regen.